Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De beroemde Harvard-universiteit begint een rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid. Die heeft 2 miljard euro aan overheidssubsidies aan de Unie stopgezet... omdat president Trump vindt dat Harvard bijvoorbeeld diversiteitsprogramma's stop moet zetten. Studenten van Harvard vinden dat echt onzin. These are my fellow classmates who want to be doctors, want to work in non-profits, want to be educators, want to do really cool things with their lives. And I want them to stay in the United States to do that. En Harvard gaat er nu ook tegenin. Ze vinden dat het stopzetten van de steun ingaat tegen de Amerikaanse grondwet. In Venlo is gisteren iemand doodgeschoten op straat. mensen die het zagen gebeuren hoorden drie keer een harde knal. Het was flink schrikken, zegt de politie. Een dodelijk schietincident op klaarlichte dag, dat eh, heeft zeker impact voor een buurt. Uh, dus moet ze ook voorstellen, het is hier een relatief eh, klein gebied. Veel mensen hebben het zien kunnen gebeuren. Het was tweede paasdag, dus dat maakt zeker wel impact op, op de buurt. Het slachtoffer komt uit Horst aan de Maas in de buurt van Venlo. De dader is nog niet gepakt. En over de hele wereld staan mensen stil bij het overlijden van paus Franciscus. Intussen beginnen ook al de voorbereidingen voor zijn begrafenis. Over twee uurtjes worden alle kardinalen die in Rome zijn in het Vaticaan verwacht. Ze bespreken daar wat er allemaal geregeld moet worden voor de begrafenis van Franciscus. En al tientallen jaren gaat het op dezelfde manier. Wil je een nieuwe baan, dan schrijf je een sollicitatiebrief. Maar dat is aan het veranderen. Sollicitanten maken volgens deze expert steeds meer gebruik van AI. Nou ja, die gebruiken het met name ook om te kijken... hoe verwoord ik mijn motivatie in een brief? Want dat vinden ze ontzettend moeilijk. Dus ja, waar vroeger de buurman hielp of de loopbaancoach hielp... of je schoonzus, gebruiken ze nu ook AI om hun brieven te kunnen schrijven. Dat is wat ik het meeste hoor. Maar uiteindelijk draait het volgens experts om je of een klik hebt met het bedrijf waar je voor wil gaan werken. En wordt het echte contact in een sollicitatiegesprek dus steeds belangrijker. Krijg je het weer nog vanochtend op veel plekken nog grijs. Later zijn er opklaringen met zon, maar tussendoor ook enkele buien. Het wordt vandaag max 14 tot 17 graden.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 Paus Franciscus wilde niet worden begraven in de Sint-Pieter, maar in een andere kerk. En ook niet in een crypte, maar in de aarde. Dat blijkt allemaal uit Franciscus' testament. De Amerikaanse universiteit Harvard heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trump. De regering eist dat Harvard stopt met activisme en diversiteitsbeleid... en houdt 2 miljard euro subsidies tegen. Betalingsdienst Adyen is de afgelopen avond getroffen door twee DDoS-aanvallen, meldt het bedrijf. Bij winkels, horecazaken en online waren daardoor ernstige storingen bij het pinnen en online afrekenen. En het weer nog eerst bewolkt en kans op mist, later zon, maar ook enkele buien. En het wordt vandaag 14 tot 17 graden. having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go.